Mark met het NOS-journaal. In Cleveland is de Republikeinse conventie begonnen... waar Donald Trump officieel zal worden aangewezen... als presidentskandidaat voor de Republikeinen. De conventie duurt vier dagen en het hoogtepunt wordt donderdag verwacht... als Trump zijn speech houdt waarin hij de nominatie accepteert. Een dag eerder wordt zijn running mate Mike Pence al genomineerd. De man die in Baton Rouge drie agenten doodschoot... had het inderdaad voorzien op de politie, zegt de chef van de politie van de Amerikaanse stad. Hij zegt dat dat blijkt uit het gedrag van de schutter. Volgens de chef schoot hij gericht op de agenten. De 29-jarige dader werd door de politie doodgeschoten. Voor zijn daad plaatste de man video's op YouTube... waarin hij spreekt over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Volgens hem moeten zwarte Amerikanen, tot wie hij zelf ook behoorde, terugvechten. Vicepremier Ascher roept de Turks-Nederlandse gemeenschap op... om het hoofd koel te houden en de handen thuis... Dat doet hij na bedreigingen tegen Gulen-aanhangers in onder andere Rotterdam, Deventer en Zaandam. Volgens de Turkse president Erdogan zat de geestelijke Fethullah Gulen achter de mislukte koep van vrijdag. Ascher zegt dat conflicten of spanningen waar dan ook ter wereld nooit een excuus mogen zijn voor intimidatie, bedreigingen of vernielingen hier. De dader van de aanslag in Nice, Mohamed Boulel, zocht op internet naar informatie over radicale groeperingen als IS en andere jihadbewegingen. Ook verzamelde hij informatie over de aanslag op de homobar in Orlando. De Franse openbare aanklager zegt dat dat blijkt uit het onderzoek naar de smartphone en de computer van Boulel. De 31-jarige Tunesiër reed donderdag op een mensenmassa in Nice in. Daarbij kwamen 84 mensen om het leven en raakten 200 mensen gewond. Boulel werd door politieagenten doodgeschoten. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en 25 tot 30 graden. Woensdag plaatselijk 34 graden. Dan is er wel kans op een onweersbui.